Evers met het NOS Journaal. De voormalige republikeinse kanschap Herman Kane heeft zich achter Newt Gingrich geschaard. Gingrich kan de steun goed gebruiken, want in Florida ligt hij in de peilingen achter op favoriet Mitt Romney. De republikeinse kandidaat Santorum heeft zijn campagne stilgelegd. Zijn dochter van drie ligt in het ziekenhuis. Ze heeft een genetische afwijking. Griekenland is woedend over een voorstel van Duitsland. Daarin staat dat Griekenland onder controle moet komen te staan van een commissaris van de Europese Unie. Die moet besluiten over de begroting van de Griekse regering goedkeuren en kan zo nodig een veto uitspreken. Het uitgelekte Duitse voorstel is in handen van de Britse krant Financial Times. In een reactie zegt Griekenland dat het zelf controle moet blijven houden over zijn begroting. In het Brabantse dorp Sint-Wilbrod is een auto een pizzeria binnengereden. De auto ramde de gevel en schoot vervolgens door. Op het moment van het ongeluk waren er mensen in het restaurant aanwezig, maar niemand raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk in Sint-Wilbrod. Inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap zijn in Iran aangekomen voor een driedaags bezoek. Het agentschap hoopt dat het land openheid van zaken wil geven over zijn nucleaire programma. De EU kondigde deze week aan per 1 juli geen olie meer af te nemen van Iran. In reactie daarop overweegt Teheran nu om per direct de levering van olie aan Europese bedrijven te staken. In de Amerikaanse stad Oakland is een Occupy-protest uitgelopen op rellen. De Occupiers wilden een leegstaand gebouw bezetten en er een hoofdkwartier van maken. De actie begon vreedzaam, maar tegen de avond werd de sfeer grimmiger en werd de politie bekogeld.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 say that she cares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 day, just exactly Land Hillbillies. Eh, waar ken ik die toch van? Nou, die kent u misschien wel van Herman Meyer. want eh, dat is de voorman van die formatie. En in Duitsland is zij eh, wereldberoemd hoor. Deze dame heeft het even mogen proberen om een carrière te maken in de country scene daar in Amerika. Niet helemaal gelukt voor Kippy Brandon. Daddy's little girl. Daddy, take me with you. I promise I'll be good. Daddy, this is next time. And Mama said I could. Sitting in the front seat, riding downtown. An ice cream cone, I'd wrap him around. 起。 life steady and me from the child to the woman I've been. about the past. He tries to give me money, and I try and give it back. I'd Be With You, zo heet de cd die uitgebracht werd in 1997 van Kippy Brennan. En dit was Daddy's Little Girl. Dit is door de zanger zelf geschreven, James House. Days Gone By, zo noemt hij de cd en hij doet Anything For Love. Het is wel een bekend melodietje hoor. Buried in weeds and dust Stole some tire and fixed the fudge That old truck was ready for the road. They flipped a coin at the interstate and had a dream that wouldn't wait. God only knew how far they'd go. Cheat the cards in Reno, hide out in Santa Fe. Make a run to Mexico, strike gold cold in LA. on will Van Dyke. They lived in a pay-by-day motel. He took a job driving long haul trips. She danced all night for tips. They kept their hopes in a wishing well. A white picket fence melodietje ligt op het puntje van mijn tong, zeggen ze dan wel eens. En ik kan er niet echt op komen. Mocht ik het nog eh, ontdekken in deze uitzending, dan zal ik het u beslist vertellen hoor. Dit is anders zo'n rocker, Alan Jackson. Everything I Love is ook de titel van een cd die uitkwam in 1998 alweer. Coffee keeps me up and I can't sleep. When I drink too much, then I can't Losing you has led me to believe everything I love is killing me. Everything I love is killing me. Cigarettes, Jack Daniels, and caffeine. that's the way you're turning out to be Everything I love I'm gonna have to give up Cause everything I love is killing me guess I made a big mistake Thinking you're a habit I can break well, I'm addicted to you now, I see Everything I love is killing me Jack Daniels and caffeine And that's the way you're turning out to be Everything I love gonna have to give up Cause everything I love is killing me Oh, everything I love gonna have everything I love is killing. Everything I Love Is Killing Me. Oftewel, alles wat ik lekker vind, zoals sigaretten, whisky, koffie. Om een beter leven te krijgen, om een gezonder leven te krijgen, zal ik dat allemaal moeten opzeggen. Al dus deze Alan Jackson. En dit is weer zo'n mooi country nummer James Trout, hij heeft het geproduceerd. En Tracy Lawrence heeft het geschreven en zingt het zelf. Let eens op de tekst. Where my mama sat on that swing with her It was where Granddaddy taught me how to cuss and how to pray. It was where we made our own ice cream oh, those sultry summer nights. Where the bulldog had her puppies and us brothers had our fights. There were many nights I'd sit right there and look out at the stars. Through the sound of a distant whippoorwill or the hum first kiss Achei. back. Ik zit zo even op die website te kijken van die Tim McGraw. Maar dat is een man die toch heel veel cd's heeft uitgebracht. Ik tel er zo al 14. En daarnaast heeft hij ook nog een aantal awards gewonnen. Heeft eh, talloze nummer 1 hits gehad daar in Amerika. Een niet, eh, ja, hoe moet, je dat, eh, hoe moet je zo iemand noemen? Onsuccesvol persoon, hè? En als je dan kijkt naar de cd's van Daryl Singletary. Heeft er ook een aantal, hoor. En die heeft ook een prachtige stem. She'd come home 6 a.m. Tell me she'd been out with friends And I let her lie I let her lie And in the glare of the morning sun She swore I was her only one And I let her lie I let her lie Cause the truth was too hard to handle And I couldn't bear to lose that girl We were that small town One Terry night she confessed her sins But she vowed to never cheat again And I let her lie I let her lie Though she tried, Lord, she could not change And I only have myself to blame I let her lie. I let her lie. Cause the truth was too hard to handle and I couldn't bear to lose that girl left. No words were said. She was sound asleep on our double bed, and I let her lie. I let her lie. I let her lie. I let her lie. Ellen for they say Nothing lasts forever, honey. I got news. Whoever said that never got the blues from you. This cloud for it. zo'n instinker. En dan denk je van hij is afgelopen, dan beginnen ze opnieuw. En dan denk je van er zal er nog maar eentje achteraan komen. En dan stoppen ze echt. Bob en Mike Delevante. Beter luisteren naar de naam de Delevantes. Pocket Full of Diamonds is door hen zelf geschreven. Het is ook de titeltrack van een cd uit 1995. Grabbed his cart, punched on out, just about 9 o'clock. Ran out the door and into the parking lot. Done the engine of his 59 Chevrolet Apache truck Left a little rubber at Sears and Roebuck Downshifted past a Camaro Made a left at the light Headed down the boulevard Headed for Friday night Singing Pocket full of diamonds Pocket full of diamonds sandwich Count on up three, yeah Open them up, now can't you see Well, all I got is all you need Hit the brakes up on the curb He leaned into the horn Mary shouted, "I'll be right down From the window on the second floor Well, Mama yelled, get home early I don't care if it's Friday night She ran down the walk laughing We'll be home before it's late it off to the Palomino, the best jukebox around. Forget about the last five days and get a little loud. Pocket full of diamonds, pocket full of diamonds, and wings on both my heels. Close your eyes, make a wish, count on up three, yeah, up. Now can't you see? Well, all I got is all you handful of lint. He laughed right out loud as he tossed it into the wind. Up above, in the sky, strings of party lights. Old Hank Ballard, bless his soul, made him dance that night. Well, ain't it funny? Yeah, what a lark, how far you can go. When you got a pocket full of diamonds, the world is made of Now can't you see? Well, all I got is all you need. Pocket full of diamonds, pocket full of diamonds, and wings on both of my heels. Lose your eyes, make a wish, count on the three. Yeah, little baby, now you and me will go dancing barefoot. dame waar ik eh, zo ongeveer alle LP's van heb gehad en daarna alle CD's van ben gaan verzamelen is Riba McIntyre. Het is eh, zo een van mijn enigste all-time favorites geloof ik. ja, er zijn er nog wel een paar, maar deze dame vind ik gewoon goed zingen. side of tegen u zeg eh, Mickey de Boer, Ine Masseurs, Berry Masseurs, Ruud Hermans, Ad Masseurs en Tom Masseurs, dan weet u dat ik het heb over de Tumbleweeds van weer jaren geleden. Ik kreeg een verzoek van eh, meneer Verhulst en die zei van, kun je eens wat nummers draaien van die formatie? Want ik ben al zo lang op zoek naar een aantal nummers en ik kan ze maar gewoon niet gevonden krijgen. En toen zei ik van, och, waarom dan niet hè? Ik heb vier cd's van de Tumbleweeds in mijn bezit uit 74, 77, 79 en ook 74. Ik ga ze van alle vier een stukje draaien. Hickory Wink onder andere. every En daar was eh, Ruud Hermans nog bij. Hij heeft met de Tumbleweeds eh, twee eh, cd's opgenomen. Twee LP's opgenomen toen dat tijd. En ja, er zijn nummers die gewoon niet kunnen ontbreken op zo'n cd. Hè? You're tired of wearing the same old fancy clothes. You need a few more. the socks and said goodbye ball and chain And bought a ticket to the side of life I used to know Consign my mail to the local losers hall I'm going back to the hard times To where a bum can bum a dime I'm going back where a can of beans stays just like New York prime I'm going back to the red wine the honky talking friends of mine I'm going back to the hard times Where I find some peace of mind Sam Going Back to the Hard Times. Rocky Top die heeft het geschreven en zij hebben het dus, eh, de Tumbleweeds hebben het dus uitgebracht in 1977 eh, om eh, precies te zijn. Een nummer wat, ja, wat ze misschien wel duizend keer, misschien wel 2000 keer tegen gehoren hebben moeten brengen op het podium. En Ruud Hermans, ik ken hem heel goed, die zegt zo wel eens van regelmatig als ik op het podium sta, nog steeds hoor. I love I believe. somewhere between me and you. A house is not a home, was the picture Satan painted for sweet little sister de tijd dat het nog modern was om heel veel echo te gebruiken, stemmen te dubbelen. Dat was in de tijd van de Tumbleweeds. En dit is dan weer wat uh, moderner hoor. Heaven Bound, I'm Ready. De titeltrack van een cd die uitkwam in 1995 alweer. En dat allemaal van de formatie Shenandoah. Another day. Dennis Lind, een van de mensen van de formatie Shenandoah, die heeft het geschreven. En ze hebben er eh, hoge ogen mee gescoord in de top 40, noem het maar, van de country scene daar in Amerika. Een dame die een moeilijke tijd achter de rug heeft, want sinds november was haar vader ziek. En de afgelopen week is hij overleden. Ik heb het over Ilse de Lange. stays the afternoon I know that they won't last forever But real ones fade December ook zo'n eh, prachtig nummer waar u vooral moet letten op de tekst van het liedje. Finally gave in to his friend's girlfriend when she said there's someone you should meet. At a crowded restaurant way across town, he waited impatiently. she walked in, their eyes met, and they both stared. right there But one boy, one girl Two hearts beating wildly To put it mildly